De autoriteiten konden volgens haar maar moeilijk afspraken maken met de betogers, omdat lang niet altijd duidelijk was wie de leiding had. Verder stond de politie vrijwel machteloos tegen de grote trekkers, die makkelijk blokkades konden ontwijken en de hekken van het Malieveld omverrijden. Ook maakte de de betogers zich volgens Bregman schuldig aan intimidatie... en was er alcohol in het spel. Het Longfonds pleit voor meer vuurwerkvrije zones. In een rondvraag van de organisatie zeggen 9 op de 10 longpatiënten... dat ze tijdens de jaarwisseling gezondheidsproblemen hebben. Volgens de directeur van het Longfonds is de impact van vuurwerk op longen enorm... en beleven 700.000 mensen een benauwd oud en nieuw. Vooral bij windstil of mistig weer zijn de problemen groot. Dan is de luchtkwaliteit 40 keer slechter dan normaal. En volgens het Longfonds staat dat gelijk aan een slechte dag in Singapore of Peking. Bij de aanhoudende bosbranden in Australië zijn volgens de Australische minister van Milieu waarschijnlijk meer dan 8000 koala's omgekomen. In een radio-interview zei ze dat in de oostelijke kustregio vermoedelijk 30% van alle koala's is doodgegaan, omdat 30% van hun leefgebied is verwoest. Ze denkt dat de impact pas echt duidelijk wordt als de branden zijn afgenomen. De koala is een bedreigde diersoort en Australië heeft 6 miljoen dollar uitgetrokken om de dieren tegen het vuur te beschermen. De bosbranden woeden al meer dan een maand en hebben aan zeker 11 mensen het leven gekost. Het weer droog, in het zuiden zon, in het noorden lage bewolking... en onder de bewolking wordt het 5 graden, waar de zon schijnt hooguit 7. Ook morgen droog en 2 tot 6 graden. En na het weekeinde wordt het wat zachter.